Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Syrië zijn bij De aanvallen waren het werk van de coalitie onder leiding van de VS... zeggen zowel Syrische staatsmedia als het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Doelwit was een dorp ten westen van het IS-bolwerk Raqqa. De coalitie moet zich de laatste tijd vaker verweren tegen kritiek dat er te veel burgerdoden vallen. Gisteren en vandaag werd ook de plaats Gansheigoen weer onder vuur genomen, enkele dagen na de gifgasaanval. Wie de nieuwe aanvallen uitvoerde is niet duidelijk, maar in dat gebied zijn vooral de Russische en de Syrische luchtmacht actief. België bombardeert voorlopig geen IS-doelwitten in Syrië meer, zegt de Belgische minister van Defensie. De coalitie heeft België gevraagd ermee te stoppen, omdat het voor de piloten gevaarlijker is geworden, nu de Russen geen informatie meer geven over hun vliegbewegingen. Volgens de VRT houden alle landen van de coalitie hun vliegtuigen de komende tijd aan de grond, maar daarvan is geen bevestiging. In Arnhem wordt gedemonstreerd tegen anti-homo-geweld. Volgens de politie zijn er zo'n 1500 mensen op de been. Ze staan op het gele Rijdersplein met regenboogvlaggen... en borden met teksten als liefde is gewoon. Veel mensen lopen hand in hand. Ook het stel dat vorig weekend werd mishandeld na een avondje stappen is erbij. Ook in Eindhoven en Den Haag zijn betogingen. Daar zijn enkele honderden mensen bij. Een vleeshandelaar uit Breda is opgepakt in Spanje. Hij zou de leider zijn van een bende die zieke en gestolen paarden liet slachten voor consumptie. Het gaat om Jan F., die in Nederland al veroordeeld was wegens gesjoemel met paardenvlees. Hij is nu in Spanje gearresteerd met 24 anderen. Het vlees zou in verschillende landen terecht zijn gekomen... maar volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn er geen aanwijzingen... dat het ook in Nederland is verkocht. Het weer, vanavond klaart het verder op.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 27e jarige aflevering 14. We maken vandaag eh, vrijdag 7 april 2017. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Europese Top 40 hier op eh, CFM Zon voor de Euro Breakdown. Deze week in de top 40 hebben we 11 stijgers, 16 zittenblijvers, 12 dalers en eh, één 1 nieuwe binnenkomer. Een nieuwe binnenkomer is in, de naam, in, de, in de hand van Bruno Mars. Waar die staat en met welke track die is, dat hoor je zo direct. Snelste tijger eh, deze week is eh, de Chainsmokers samen met eh, Coldplay. Maar liefst even spieken, acht plaatsen gestegen. En de snelste daler deze week is Lord met Greenlight, 13 plaatsen gedaald. Nou, waar ze allemaal terechtkomen, dat hoor je zo direct. De komende twee uur zijn we bij je met de 40 heetste hit. Ook gaan we kijken naar wat Formule 1 nieuws met Tim Kommans. Want volgens mij gebeurt er weer voldoende in dat circuit van Shanghai. Het Heineken Shanghai circuit. Of hoe dat ook precies mag eten, Dat weet eh, Tim het beste. En we gaan eh, een, snelle blik werpen op de Nederlandse top 40. En zo rond de klok van eh, kwart voor vijf zullen we aan zijn gekomen aan de top 3 van deze week. En deze week is de top 3 toch weer ietsjes veranderd ten opzichte van vorige week.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 JP Cooper stond eh, dus eh, vorige week op 3. Op nummer 2 vonden we Jack Jones en nummer 1 was eh, Ed Sheeran. Deze week beginnen we met de nummer 40. Een van de zittenblijvers. Een oud nummer 1.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 En daarvoor hoorde de Chainsmokers samen met de eh, Phoebe Ryan, All We Know. we waren begonnen dit uur met de nummer 40, eh, Bone met McHuman. En eh, welke er allemaal tussen zitten, dat hoor je straks van Sander, want die is er ook weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nou? Ja, goed. Ja, zeker weten? Ja, een beetje chagrijnig. Hoe kan dat nou? Ja, vroege dienst, hè? Ja, je had het net over mijn reet likken en weet ik van wat allemaal uh, buiten de uitzending om. Waar gaat dat over? Ja, joh. Nee, het wordt van die ploegendienst wordt ik zo zagrijnig. Af en toe dan heb ik echt van die dagen dat ik... Ja. Ik ken dat. Ik ken dat donderschot. Als ik zo om moet beginnen of 9 uur... dan eh, moet je me ook niet tegen me gaan praten om 5 uur of zo, hoor. Want dan... Eh, nee, nou, dat had ik vanochtend dus ook. Ja. Sorry, man. <laughs> En dan heb je het zeg maar een paar dagen achter elkaar. Mijn maximale is twee dagen geweest. Maar die tweede dag, dan, moet je mij ook niet op het werk meemaken. Nee. Dan ben ik ook gewoon zagrijnig tegen iedereen. Nou, nou, ik, heb ik ben er, eh, niet voor gemaakt. Ik heb morgen gelukkig mijn laatste. Oké, mazzelaar. Ja, en dan wordt het gelukkig goed gemaakt met een heerlijk etentje. Oh? Ja. Waar? Dan kom ik langs. Nou, uh, kan, kan, iedereen langskomen? Nee, dat niet. Oh, jammer. Nee, dan moet je in het uh, Zandvoortse Vierdaagse team zitten. Nou ja, ja, ja, ja. Nee, dat zit ik niet. Nee. Maar jullie was eh, bedankt voor de Zandvoortse Vierdaagse morgen lekker etentje dus. Ja. Oh. En, hebben we gaan heerlijk eh, wokken en eh, grillen en... In, in, Zandvoort? Nee, in uh, Haarlem. Je Zandvoortse Vierdaag gaat in Haarlem eten, wat klopt er niet? Ja, de plaats. <laughs> <laughs> Nee, oké, duidelijk, duidelijk. Dus uh, morgenavond ben ik weer eh, helemaal de oude. Nou, lekker. Nou, ik hoop het voor je. Ik hoop niet dat je zagrijnig daar aan eh, tafel zit met de Walk to Go. Nou, dat hoop ik ook niet. Nee, <laughs> <laughs> maar ja, dat Ik heb je al gewaarschuwd. Jij hebt je zo gewaarschuwd? Ja. Oké, gelukkig. Nou, veel plezier morgen. Dank je. Hey, zo direct een kleine resume van Sander. Mijn eerste nummer 35, Calvin Harris. I made my move, and it was all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. This is a shout out to my ex. Uh, uh, he in love with some other chick. Uh, yeah, yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it.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 Oh, and I will be with you when the darkest winter comes 30 eh, van eh, deze week met nog 30 seconden te gaan. In Stilton eh, is Clean het samen met Zara Larsen met Symphony. Hey, het is tijd voor een kleine resume en die is in handen van niemand minder dan Sander Lijstje. Op nummer 40 vinden we Reggae Man met Human. En op nummer 39 Ariana Grande fitting, featuring Nicki Minaj met Side to Side. Op nummer 38 vinden we The Chainsmokers featuring Ruby Way met All We Know. En op nummer 37 Bruno Mars met 24 Karat Magic. Op 36 vinden we Alessia Cara met Cars To You Beautiful. En op 35 vinden we Calvin Harris met My Way. Op 34 vinden we Shawn Mendes met Mercy. En op nummer 33 Little Mix met Shout Out To My Ex. Op nummer 32 vinden we The Passenger met Anywhere. En op nummer 31 Hartwell featuring Jay Sean met Thinking About You. En we hebben hem net goed op nummer 30 Clean Bandit featuring Sarah Larsen met Symphony. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En zoals vorige week, hè, vergeet ik het gewoon niet, die uh, te doen. De nummer 29 deze week, Lord Green Light. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you? That you said that you would always be in love but you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? foundation, foundation, a special bond of creation. Ha!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 love 25 van eh, deze week Clean Bandit. Samen met uh, paul met uh, En ik denk dat Daan Huijer dit echt prachtige muziek vindt. Daarover gesproken heb ik aan de telefoon... CFM, Race Radio, Pit Report. Tim Koemans, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Ja, lekker. Dat is mooi. Druk? Ja, het is erg druk op de weg en wij zijn ook druk. Ah, oké, ja. er zit weer een raceweekend voor je aan te komen, hè, geloof ik. Wat zeg Zit voor jou ook weer een raceweekend aan te komen? Ja, precies. We hebben eh, morgen, eh, zaterdag, hebben we de eerste eh, wedstrijd van het DNRT. de eerste wedstrijd van onze raceklasse. Ja. Ik zit ook nu met, met Daan Huijer in de auto, mijn grote steun en toeverlaat in het raceteam. Dus die, als ik iets verkeerd zeg, dan gaat hij mezelf gillen. Dat is klopt. Toch <laughs> daar of niet? Ja, ja. <laughs> Heel goed. Ja, en eh, zondag is dag 2 van de DNT. Dan gaan we lekker, eh, lekker kijken. Dus eh, er is een hoop te doen dit weekend inderdaad op de screen. Nou, spannend voor jullie. Ja, zeker. Wat gaat het worden? Wat verwacht je dit, seizoen? Ja, vorig seizoen was natuurlijk ons debuutseizoen. En we weten nou een beetje van Den Hoek en de Durant. Ehm, wat mij betreft moet er een relatief vaste top 10 notering wel in gaan zitten van de 50 auto's. Maar ja, je weet het nooit. We hebben nieuwe banden en nieuwe remmen voor dit seizoen. Eh, zeg maar eh, een hele nieuwe eh, soort. Dus dat is altijd weer even zoeken hoe het hele veld daar zich op anticipeert. Mhm. En ja, voor ons geldt het niet anders. We hebben veel getest, dus we hebben er een goed gevoel bij. Ik ben benieuwd. En hoe bevalt het nieuwe asfalt op circuit Zandvoort? Want ik mag niet meer circuit Park Zandvoort zeggen. Ja, klopt. Circuit Zandvoort inderdaad. Ja, het is, ehm, ik, ik, moet eerlijk zeggen, persoonlijk had ik er iets grotere verschillen van verwacht. Ehm, je merkt wel echt dat bij warme omstandigheden dat het eh, serieus wel meer grip biedt. Vooral bij de aanrempunten. Mhm. Ehm, en het geeft ook weer een extra dimensie op dit moment, omdat maar de halve baan eh, nieuw asfalt heeft. Dus zodra je het schijfvlak uit komt denderen, dan uh, switch je weer naar het oude asfalt. En dan is het ineens weer heel anders rijden. Dus dat is wel... Ah, ja. dat houdt het wel spannend, zeg maar. Ja, dat kan ik begrijpen. Dus dat gaat een spektakel worden morgen en overmorgen met de DNT op uh, circuit Zandvoort. Ik moet nog steeds opletten dat ik niet circuit Park zeg. Ja, ik verwacht dat het een spektakel wordt. Want buiten de Mazda-klasse, die natuurlijk eh, groot is, hebben we nu ook eh, de Peugeot 206 GT Cup. waar ook 60 auto's eh, in meerijden. Dus dat, dat wordt ook een, een inhaal- en racefestijn. Dus ik denk dat het zeker de moeite waard wordt dit weekend. Nou, iedereen die van het weekend niks te doen heeft, na het circuit dus. Maar er is nog meer racerij dit weekend. En dat heeft iets te maken met Shanghai. Ja, zeker. Shanghai inderdaad. Ehm, tweede ronde van, alweer van het Formule kampioenschap. De die gaat hard natuurlijk allemaal. Ehm, ja, eigenlijk al de hele week gespannen gezicht overal, want regen. Eh, men verwacht eh, en heeft ook gezien eh, heel slecht weer in Shanghai op het moment. vannacht, of eigenlijk morgen vroeg Nederlandse tijd, kwam er zelfs mist opzetten, waardoor ze in plaats van drie uur in totaal precies 10 minuten vrije training hebben kunnen rijden. Oh, nee, En dan mag jij raden wie er bovenaan stond na tien minuten. Vettel. Nee. Verstappen. <laughs> Verstappen. Eh, drie rondjes gereden, was anderhalf seconde sneller dan eh, Felipe Massa in de Williams op twee En eh, Lance Stroll in de andere Williams op 3. Ja. ja, toch leuk dat die jongen ook een keer boven komt drijven. Um, Ricciardo op acht en zo iedereen, Vettel en Hamilton hadden nog niet eens tijd gezet. Ehm, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de afgelopen uren heel erg druk ben geweest. Dus ik weet niet de allerlaatste ontwikkelingen. Ehm, er werd zelfs geroepen dat men aan het bekijken was eh, om de race eh, naar voren te, plaatsen. Dus dat ze morgen gaan kwalificeren en daarna meteen de wedstrijd gaan doen. Omdat ze morgen wel aardig weer verwachten in Shanghai en zondag weer helemaal niet. Ehm, de reden dat ze de boel aflast is niet dat de coureurs zo weinig zien, dat, dat moeten ze dan maar zelf uitzoeken. Eh, het grootste belang is dat de medische helikopter niet kon landen bij het ziekenhuis. Dus als er wat gebeurt, dan kunnen ze de coureurs niet binnen, op, binnen afzienbare tijd richting het ziekenhuis brengen. En dus vandaar dat ze zegt, nou dan lassen we de zooi lekker af. En het, het frappante is dan dat eh, Formule 1 vrije training wordt afgelast. En 10 minuten later gaat de Porsche, eh, Porsche Supercup, die dus in, de, in, de, in, de, in het voortraject van de Formule 1 rijden, of die in hetzelfde weekend op dezelfde circuit rijden, die gaan dus gewoon de baan op dan op zo'n moment. Het is heel vreemd dat ze dat dan wel goedkeuren en de Formule 1 niet. Uh, ja, goed. Ja, het is een eh, regel uit de jaren 80, uh, week me te herinneren. Eh, dat eh, de 20 minuten regel naar het ziekenhuis toe bij de Formule 1 heel belangrijk is. Maar bij andere raceklasses het niet gedaan wordt. Nee, ja, ik, ja, ik weet niet. Ik vond het een beetje vreemd. Dus ook in de paddock werd er een beetje raar op gereageerd. Maar ja, goed. Dat is dan weer de wereld van de Formule 1. Dat moet dan allemaal anders. En zo so doen we niks aan. Dus het is ja, eigenlijk heel weinig nieuws. Het is echt afwachten op morgenochtend of de derde vrije training wel door kan gaan. Dus we verwachten het wel wel tenminste wat ik eh, de laatste bericht ik heb gezien. Mhm. Eh, en dan gaan ze gewoon op zaterdag kwalificeren en op zondag de race rijden. Eh, ja, hopen dat het zondag vreselijk slecht weer is, maar niet slecht genoeg om de race door te laten gaan. Ja, dat is een goede voor meneer Verstappen. Juist, nou daar moeten we vanuit gaan. Nou was het ook zo dat Max van de Week had geroepen dat, uh, dat, dat ging natuurlijk al een paar dagen rond dat het slecht weer zou worden. En Max uh, kreeg natuurlijk meteen de vraag, ja als het regent ga je dan winnen? En dan gaat iedereen meteen in galop. En eh, Max zegt, ja, allemaal leuk en aardig, maar als die Red Bull terecht ook eh, aerodynamisch en, eh, en chassis-wise niet goed genoeg is ten opzichte van de Ferrari en de Mercedes, dan heeft het in de regen ook geen zin, want dan vind je de grip daar ook niet. Dus dat tempert alweer een klein beetje de verwachtingen hier in Nederland. Ehm, maar goed, dat, dat gaan we zien. Ehm, er werd geroepen dat er zeer binnenkort wel weer updates aan zitten te komen. En zo ook voor deze race in China zijn ze toch heel druk bezig geweest schijnen nieuwe achterophangingen bij beide Red Bulls te hebben eh, eh, ingebouwd. Het schijnt dus dat dat een beetje te maken had. Um, Ricciardo zei na afgelopen wedstrijd dat hij eh, heel lang naar de onboardbeelden van zowel Ferrari als Mercedes als Red Bull heeft zitten kijken. Ja. En hij zag gewoon dat de Red Bull vooral op de achterkant van de auto veel minder downforce had staan. Dat, dat ziet hij dus aan de rijstijl van de rijders en aan de beweging van de auto in de bocht en hoe vroeg een rijder op zijn gas kan gaan staan. zegt ja, dat is gewoon het grootste euvel. Ehm, maar ja, op het moment dat jij veel meer downforce eh, gaat creëren op een auto, dan betekent dat ook direct dat je gaat inleveren op je topsnelheid. En dat is op Shanghai met twee hele lange rechte stukken ja, ook weer niet heel ideaal. Dus ik ben heel benieuwd hoe Red Bull dat, eh, dat op gaat lossen. En of die achterwielophanging daar dus, eh, dus een onderdeel van is. En dat gaan we allemaal morgen zien tijdens de quali. Nou, ik ben benieuwd wat het dus gaat worden dit weekend. Ik kan me nog wel herinneren, 2010 een Red Bull auto met, eh, nou ja, over downforce gesproken. Volgens mij te veel downforce op de voorkant, want allebei de wielen eh, en de ophanging klapten er in één keer af. Oh ja, <laughs> was dat op Shanghai? Dat weet ik niet Ja, dat was Shanghai. Was, was, dat niet uh, Liuzzi die, die dat had? Ja, ik weet niet meer wie dat was. Ja, dat is wel, wel een heel spectaculair filmpje is dat. Ja, klopt. Ja. Ja, er gebeuren wel altijd gekke dingen op Shanghai. Dat is wel een ding dat zeker is. Dus wat dat betreft uh, samen weer een leuke race tegemoet, hopelijk. Nou, we gaan het eh, meemaken, Tim. Dankjewel. Yes. Jij heel veel plezier dit weekend eh, met de Mazda MX-5 Cup op eh, circuit Zandvoort tijdens de DNRT. Dat gaat wel lukken toch Daan of niet? Zeker. Daan, jij heel veel sleutelplezier. Ik heb gehoord dat je al aardig wat achter de rug had met onder andere de teammaat van Tim Koemans. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, maar die is, die is ook bijna klaar. Kijk. Nou, spannend wordt het dus het moet allemaal goed komen. Nou, heel veel succes morgen en eh, we gaan meemaken wat er op eh, Shanghai gebeurt.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 Dat was eh, Tim Koemans vanaf zijn, achter zijn eigen stuur vandaan. Wij gaan nu eh, luisteren naar de nieuwe binnenkomer van deze week. De nummer 24. Dit is Bruno Mars. Baby girl, what's happening? You and your ass invited.